Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mbo-studenten laten geld liggen. Ongeveer de helft van de mbo'ers kan bovenop de normale beurs een aanvullende beurs krijgen. Maar een hoop studenten vragen dat geld niet aan... omdat er veel onduidelijkheid over is. Ook Milan wist niet dat hij er recht op had. Ik ben er eh, toevallig achter gekomen toen ik eh, vorige week aan het aanvragen was voor een eh, aanvullende beurs, of eigenlijk een normale beurs. Toen kwam ik erachter in dikke koeienletters dat ik ook als MBO-student een aanvullende beurs mag aanvragen. Het is wel een paar honderd euro extra op de normale beurs eigenlijk per maand eigenlijk. Dus het is een smak met geld die ik goed kan gebruiken als student zijnde. Ook vinden veel studenten het te ingewikkeld om het aan te vragen of weten ze niet eens dat het aanvullende deel bestaat. Dat kun je oplossen, zeggen onderzoekers tegen DUO. Laat studenten gewoon even weten dat ze er recht op hebben. Op die manier kunnen ze de beurs niet over het hoofd zien. In het water vlakbij Rotterdam is het lichaam van een vermiste schipper gevonden. Die man van 20 uit Urk zat vorige maand op een schip dat omsloeg. De kapitein kwam veilig aan wal, maar de man uit Urk werd niet meer gevonden. En veel leerlingen krijgen op dit moment misschien wel geen hap door hun keel bij het ontbijt. De eindexamens beginnen vandaag. Op de HAVO moeten ze aan de bak met Duits en aardrijkskunde. VWO krijgt het examen muziek en Nederlands op zijn tafeltje. En op het VMBO staan Nederlands en biologie op het programma. Vrolijke tranen, rood-witte shirtjes en een hoop vuurwerk. In Amsterdam is het kampioenschap van Ajax goed gevierd. De Amsterdammers wonnen gisteren met 5-0 van Heerenveen. Daarna barstte het feest los in en rond de arena. Ajax kampioenschap 36. Hoe meer, ja, hoe blijer kan je zijn? Het was een zwaar seizoen, maar uiteindelijk hebben we het met z'n allen gedaan. Kan niet beter. Ja, echt superleuk dit. Echt geweldig. Het was zo leuk, zo leuk. Echt genoten. 90 minuten lang. Echt genoten. Het was zo heerlijk om het te vieren met z'n allen nu. Uiteindelijk na een paar jaar waar we bijna niet in het stadion hebben kunnen zitten. En ik heb eh, zo onwijs genoten. Het was echt geweldig was ook meteen een soort van afscheidsfeestje voor Ajax-trainer Erik ten Hag. Die vertrekt binnenkort naar Manchester United. Meerdere media melden dat zijn opvolger al klaar staat. Alfred Schreuder, die is nu nog trainer van Club Brugge.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 Je hebt bijna een kwartier vertraging. Na een ongeluk is de ook dicht. Op de A22 Beverwijk richting Velzen... tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 3 kilometer... met bijna 10 minuten oponthoud. 10 minuten extra voor de A44 Den Haag-Amsterdam... tussen Oefschees en de afrit Oude Wetering... Op de N203 Alkmaar Amstelveen voor de aansluiting met de N246 10 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn Hillegom bij Leimuiden ook 10 minuten. Tussen Haarlem en Leiden en tussen Hoofddorp en Leiden rijden geen treinen. Dat komt door de aanrijding.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 In de vroege morgen, elke vroege morgen, lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de Elke nieuwe dag en op elke tijd. We proosten op het leven, stress even vergeten. Genieten van hoe simpel geluk kan zijn. Ik ben dichtbij. Het is al lang geleden, het is zo lang geleden. Maar nu staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg de trein.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 Externe deskundigen gaan scholen helpen om kinderen de komende jaren bij te spijkeren... in taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Nog dit schooljaar krijgen 150 scholen hulp van deze zogenoemde basisteams. En voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie... heeft Noord-Korea melding gemaakt van een uitbraak in het land. Leider Kim Jong-un heeft de nationale noodtoestand afgekondigd... en een lockdown ingesteld voor heel Noord-Korea. Het weer, het is droog en overal gaat vanochtend de zon schijnen. Wel waait het flink.